12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Venetië is een cruiseschip tegen een toeristenboot gebotst... en daarna knalde het tegen de kade. Vijf mensen raakten daarbij licht gewond. Op beelden op sociale media is te zien hoe het schip steeds dichter bij de kade komt... zonder vaart te minderen. Waarschijnlijk is het ongeluk veroorzaakt doordat een staalkabel van een sleepboot brak. In de toeristenboot zaten 110 passagiers... Het 275 meter lange cruisechip heeft plek voor 2700 passagiers. De Duitse politicus Andrea Nales treedt terug als partij- en fractievoorzitter van de SPD. Ze zegt dat ze binnen haar partij niet meer de steun krijgt die ze nodig heeft... om de Sociaal-Democratische Partij te kunnen leiden. Nales stond onder druk sinds de historische slechte uitslag van de Europese verkiezingen. De SPD ging van 27,3 naar 15,8 van de stemmen. De grote winst was naar de groene. Israël heeft vannacht een luchtaanval uitgevoerd op Syrische militaire doelen. Volgens Syrië zijn daarbij drie militairen om het leven gekomen. Het Israëlische leger bevestigt de aanval en zegt dat het een reactie is... op beschietingen van de Golanhoogvlakte een paar uur eerder. Volgens Israël was het Syrische leger daar verantwoordelijk voor. De Israëlische premier Netanyahu zegt met grote kracht te reageren... op elke agressie tegen zijn land. Het is de tweede keer in een week tijd dat Israël een luchtaanval uitvoert op Syrische doelen. Dit jaar zijn tot nu toe al 70 gedode grijze walvissen aangespoeld aan de westkust van de VS. Dat zijn er veel meer dan anders. Normaal spoelen in een heel jaar zo'n 35 grijze walvissen aan. Veel van de dieren die aanspoelen zijn opvallend mager en ondervoed. Vermoedelijk komt dat door het smeltende zeeijs... waardoor er minder voedsel beschikbaar is in de leefgebieden van de walvissen. Het weer een zonnige en warme dag. Op veel plaatsen tropisch met temperaturen die oplopen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. De komende week wordt het wisselvallig met zonwolken en soms pittige buien en minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopende De Hoek en Badhoevedorp bijna 10 minuten vertraging. Verderop is de A4 dicht tot maandagochtend vanwege werkzaamheden. Op de A9 ook maar Amstelveen bij Aalsmeer nu 5 minuten vertraging. Op de A22 Beverwijk richting Velzen gebeurde een ongeluk.